verlaat je niet. Mijn lief, je moet me geloven. Al doet het pijn. Ik wil dat je me loslaat. En dat je morgen weer verder gaat je eenzaam of bang bent, zal ik er zijn. Kom als de wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Dik de Hark met het NOS Journaal. De cyberactiegroep Anonymous zegt dat ze de website van het Openbaar Ministerie hebben platgelegd. Volgens de groep is dat gebeurd omdat een 16-jarig lid van de cybervandalen is aangehouden. Deze jongen zou betrokken zijn geweest bij het platleggen van de websites van onder meer Mastercard en Paypal. De activisten hebben dat gedaan omdat deze financiële instellingen betalingen van Wikileaks hadden geblokkeerd. Inmiddels is de site van het OM weer bereikbaar, maar veel moeilijker dan normaal. Vanmorgen lag ook de site politie.nl er enige tijd uit. Staatssecretaris Bleker wil dat alle honden een chip krijgen en worden geregistreerd. Op die manier wil hij misstanden in handel en fokkerij aanpakken. In de toekomst is een hond zonder chip illegaal en de eigenaar is in overtreding. Bijkomend voordeel van de chip is dat honden die zoek zijn makkelijker kunnen worden opgespoord. Voor het eerst is er in een jaar tijd 2 miljard keer met een pinpas betaald. De 2 miljardste keer was vanochtend bij een bakker in het Noord-Hollandse dorp Kudelstaart. Pinrecord betekent dat de Nederlander dit jaar gemiddeld meer dan 120 keer met de pinpas heeft afgerekend. Internationaal gezien moet Nederland daarmee alleen een aantal Scandinavische landen voor zich laten. Het aantal pintransacties neemt jaarlijks toe met meer dan 10%. Volgens het bedrijf achter PIN, Currents, komt dat mede door de campagne Klein Bedrag Pinnen Mag. In Kroatië is een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen oud-premier Sanader. Sanader, die premier was van 2003 tot 2009, wordt verdacht van grootschalige corruptie. Gisteren besloot het Kroatische parlement om zijn onschendbaarheid op te heffen. Daarop is Sanader het land uitgevlucht. Vermoedelijk is hij naar Oostenrijk gegaan, want hij heeft ook de Oostenrijkse nationaliteit. Kroatië wil graag lid worden van de Europese Unie en staat onder grote druk om de corruptie aan te pakken. Oud-premier Sanader zou voor honderden miljoenen euro's hebben gefraudeerd. Het weer in Zeeland nog een enkele bui. Vanmiddag overal bewolkt en wat regen of motregen. Het wordt 3 graden in het oosten en een graad of 6 aan de kust. Morgen bewolkt met af en toe motregen. Het wordt dan 6 tot 8 graden. Dit was het NOS.